Uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie van Curaçao heeft invallen gedaan in het onderzoek naar de dood van een Nederlandse marechaussee. Op vijf plekken in en rond Willemstad werden huizen doorzocht. Verschillende voertuigen en voorwerpen zijn in beslag genomen. Vorige week werd een medewerker van de marechaussee doodgeschoten tijdens een overval op zijn woning. Zijn vrouw werd vervolgens gedwongen geld en autosleutels af te staan. VN-chef Guterres gaat Israël op een lijst zetten met landen die kinderrechten hebben geschonden. Dat zegt de Israëlische VN-gezant Erdan. Op de lijst staan landen die bijvoorbeeld kinderen hebben gedood of misbruikt... de toegang tot hulp hebben ontzegd of kinderen daarvoor niet genoeg hebben beschermd. Erdan zei niet vanwege welke schendingen op Israël op de zogenoemde zwarte lijst komt. De politie is een restaurant in Hilversum binnengevallen. Op beelden van de inval is te zien dat een aanwezige werd gefouilleerd. Ook onderzochten agenten auto's die bij het restaurant geparkeerd stonden. Er waren nog meerdere gasten aanwezig in het restaurant. De inval werd gedaan in het kader van een lopend onderzoek. Of er iemand is aangehouden is niet bekend. De Deense premier Mette Frederiksen is op straat geslagen door een man. Het gebeurde op een plein in het centrum van Kopenhagen. De dader is aangehouden, zegt de politie tegen lokale media. Er is nog niets bekend over een mogelijk motief. Politici uit heel Europa spreken hun afschuw uit over het incident. Premier Rutte liet op X weten diep geschokt te zijn door de aanval. De Britse buitenlandminister David Cameron is voor de tweede keer voor de gek gehouden met een neptelefoontje. Hij dacht dat hij videobelde met de Oekraïense oud-president Poroshenko, maar het was een bedrieger. In 2015 dacht hij dat hij de baas van de Britse inlichtingendienst aan de lijn had, maar ook dat was nep.